7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In een open brief halen twaalf vooraanstaande Italiaanse politici uit naar Nederland... dat zich volgens hen niet solidair opstelt in de coronacrisis. De brief staat in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nederland verzet zich met enkele andere landen... tegen het vrijmaken van geld uit een noodfonds... voor landen die hard worden geraakt door de crisis, zoals Italië. De Italiaanse politici roepen Duitsland op zich niet daarbij aan te sluiten... Gertjan Segers van de ChristenUnie leek zich gisteravond in het tv-programma Op1 te keren tegen de harde lijn van het kabinet. Hij pleitte voor een Marshallplan voor Zuid-Europa. Eind vorige week twitterde D66-leider Rob Jette een soortgelijke boodschap. De GGD verwacht niet dat het kabinet strengere maatregelen zal aankondigen vanwege de coronacrisis. Volgens GGD-directeur De Gouw is er weinig verschil tussen de nu geldende maatregelen en een lockdown. Vanavond geeft premier Rutte met minister De Jonge een persconferentie... waarin in ieder geval een verlenging van de maatregelen wordt aangekondigd. Die gelden nu tot 6 april. In China is het aantal geregistreerde coronagevallen voor het eerst in vier dagen weer wat gestegen. Bij 48 mensen werd het virus vastgesteld. Volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten gaat het bij alle nieuwe besmettingen om mensen uit het buitenland die het virus hebben meegenomen naar het land. Uit voorzorg is daarom het internationale vliegverkeer aan banden gelegd. In de stad Wuhan werd voor de zevende dag op rij geen besmetting gemeld. Het NIOD gaat de rol onderzoeken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Volgens het instituut is er nauwelijks iets bekend over de geschiedenis van de VNG in die periode. Daarom is het onderzoek van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang. Het onderzoek moet in 2024 zijn afgerond. Het weer vanochtend op veel plaatsen zon. Alleen in het zuidoosten wat wolkenvelden. Later ontstaan overal stapelwolken. Maar het blijft droog en het wordt vandaag 8 tot 11 graden.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 As I walked out, felt my own need just begin. Oh. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear fishing in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. about Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.